zeg dat je van me houdt. Of maak ik mezelf iets wijs, is dat de grootste fout? Bij elke stap die hoor, denk ik dat ben jij. En dat komt niet gave. Je gaat me de voorbij.